Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De Syrische president een televisietoespraak over interne aangelegenheden. Dat heeft de Syrische staatstv bekendgemaakt. Het is de vierde keer dat Assad het volk toespreekt sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. In die tijd zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5000 doden gevallen. De waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime te weinig doet om het geweld te stoppen. Ook wordt weinig werk gemaakt van het vrijlaten van betogers. De Syrische oppositie in ballingschap is kritisch over de waarnemersmissie en zegt dat het door de missie alleen maar langer duurt voordat de VN-veiligheidsraad actie kan ondernemen. De Japanse camerafabrikant Olympus heeft 19 huidige en voormalige bestuurders en managers aangeklaagd voor fraude. Bij elkaar wordt van hen een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro's geëist. De aanklachten zijn opgesteld na een onafhankelijk onderzoek. De fraude bij Olympus kwam drie maanden geleden aan het licht. De Britse topman Woodward werd toen ontslagen omdat hij excessieve betalingen aan externe adviseurs en dure overnames van andere bedrijven aan de kaak had gesteld. Een dag voor de republikeinse voorverkiezing in New Hampshire is favoriet Mitt Romney door zijn concurrenten neergezet als een meedogenloze kapitalist. Bij een debat over de gezondheidszorg zei Romney dat hij graag de mogelijkheid heeft mensen te ontslaan. Hij bedoelde dat hij wil kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar, zijn concurrenten legden een verband met zijn verleden als ondernemer. Romney was topman van een investeringsmaatschappij. Aanhangers van Newt Gingrich, zijn tegenstander, brengen binnenkort een documentaire film uit... waarin wordt beweerd dat Romney als roofkapitalist het leven van tienduizenden Amerikanen heeft verwoest. Het weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen.